Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Internetbedrijf wil de GSM-tak van het Amerikaanse bedrijf Motorola overnemen voor omgerekend 9 miljard euro. De smartphones van Motorola zijn uitgerust met het Android-besturingssysteem van Google. Door de overname krijgt Google meer grip op de verkoop van Android. Daarnaast zijn de patenten van Motorola voor smartphone-technologie veel geld waard. Ook concurrenten als Apple en Microsoft proberen zoveel mogelijk patenten binnen te halen. Het RIVM heeft een protocol ontwikkeld voor een test om een uitbraak van de Klebsiella-bacterie snel te kunnen opsporen. Het is vandaag beschikbaar gesteld aan alle Nederlandse ziekenhuizen. Onderzoekers van het RIVM zijn aan de slag gegaan na de uitbraak van de resistente bacterie in het Maasstadziekenhuis in Rotterdam. Daar raakten 88 patiënten besmet. Bij het proces tegen de Egyptische oud-president Mubarak worden geen tv-camera's meer toegelaten. Dat heeft de rechter in Cairo tijdens de tweede zitting besloten. Mubarak werd vanochtend opnieuw per brancard de rechtszaal ingereden. Hij staat terecht voor ambtsmisbruik en betrokkenheid bij de dood van 850 demonstranten eerder dit jaar. Van de rechter mogen er pas weer camera's in de rechtszaal komen als het vonnis wordt voorgelezen. Het proces tegen Mubarak gaat verder op 5 september. De aangekondigde muggenplaag is tot nu toe uitgebleven. Twee weken geleden voorspelden onderzoekers van de Wageningen Universiteit een historisch grote muggenplaag. Door de natte juli-maand waren er miljoenen larven geproduceerd die bij warmer weer zouden uitkomen. Maar door de lage temperaturen en de harde wind van de afgelopen tijd is dat niet op grote schaal gebeurd. Alleen plaatselijk in bijvoorbeeld bosgebieden. De onderzoekers zeggen dat de larven alsnog kunnen uitkomen nu het warmer wordt, maar een deel ervan is al dood gegaan. Het weer, veel zon, maar in het oosten kans op een bui. Het wordt 19 graden op de Wadden tot mogelijk 23 in Limburg. Morgenochtend veel bewolking, maar smiddags meer zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB.